de lichten van het plein, waar ik al zo leuk aan zijn. Een gitarist, een acrobaat, ja dat zie je hier op straat. Een boodschap van een heilsoldaat, een jung die voor je staat. Dat is leven, dat is leven op het plein. Dit is mijn plek, hier staat. Geen wijn om bier te tegen. Ach daar nog, ach daar nog. Er is nog leven op het plein. Dit is mijn plek, hier staat mijn biega. Hier komt mijn bloed vandaan. Het is te gek om hier te zitten. Je mag ook staan. Zelfs als het regent en het is leeg. Geen wijn om bier te tegen. Een zit een ijskouboer, een danseres, een houten vloer. Gewone dingen die je vindt alleen op straat. Dit is mijn plein, dit is mijn plek. Hier zijn de zorgen even weg. Dat is leven, dat is leven op het plein. te zitten, maar je mag ook staan. Zelfs als het regent en het is leeg, geen wijn of biertje kregen. Ach, daar nog achter ach, daar nog Er is nog leven op het plein, dit is mijn plek. Ah, hier staat mijn wieg, hier komt mijn vlucht vandaan. Het is te gek om hier te zitten, je mag Hier staat mijn wiegen, hier komt mijn bloed vandaan. Het is te gek om hier te zitten, maar je mag ook staan. Zelfs als het regent en het is leeg, geen wijn of biertje kregen. Ach, daar nog, ach, daar nog, er is toch leven op het plein. Dit is mijn plek, hier staat mijn wiegen. hier komt mijn bloed vandaan. Het is te gek om hier te zitten, je mag Zelfs als het regent en het is ledig